Verslaggever Ron Vrezen weet meer. Wat het OMT eh, gevraagd is, is eh, het middelbaar onderwijs anderhalve dag per week open. Wat doet dat met de besmettingen in relatie tot een langere avondklok? Het middelbaar beroepsonderwijs één dag per week eh, open. En het hoger onderwijs één dag per week open. En de kapper open. Het zou dus zo kunnen zijn dat je zegt straks na 2 maart om 9 uur binnen zijn, maar overdag wel naar de kapper. 100% zeker is dat allemaal nog niet. Dinsdagavond wisten we weer een persconferentie, dan horen we meer. In de gevangenis in Arnhem zijn tientallen gedetineerden positief getest op corona, zegt Omroep Gelderland. Vier dagen geleden testte een van de gevangenen positief. En daarom werden alle 240 gedetineerden getest. Ook zijn drie medewerkers besmet. Het zal je misschien niet verbazen, maar de, club, de app Clubhouse is rete populair. Alleen de laatste twee weken werd de app al bijna 5 miljoen keer gedownload. Via Clubhuis kun je in allerlei groepen live praten. De app is tot nu toe alleen maar beschikbaar op iPhones... en je komt er alleen maar op als iemand anders je uitnodigt. Een verdrietig verhaal uit Amsterdam. Rob van 66 lag afgelopen week te slapen toen zijn woonboot zonk. Tot aan zijn heup in het water en onderkoeld werd hij wakker. Samen met zijn dochter in AT5 gaat hij terug naar de boot. Verschrikkelijk. Dit is de boot waar ik ja, niet letterlijk geboren ben, maar wel waar ik opgegroeid ben deels. Ik moet nog even bewerken. En dan gaat daarna heel, maar dat doe ik meestal alleen. Om haar vader Rob te helpen heeft zijn dochter nu een crowdfundactie opgezet. En er is al meer dan 23.000 euro opgehaald. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 6 graden. Morgen vooral zonnig en misschien wel 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn is een ongeluk gebeurd bij Purmerend Zuid.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 Ook erg gezellig. En ik moet zeggen, ga even naar zijn mixcloud. Daar staat hij eh, om te beluisteren. DJ Dion Sydney. Je vindt hem op mixcloud. Kun je gewoon uh, lekker als je in de trein zit, in de auto of gewoon in de kamer, Een uur lang in de mix. DJ Dion Sydney en na DJ JK hier gewoon live op jouw team en Zandvoort op Zandvoorts grootste dansvloer. Mariac, op deze track, die gassen gaan zingen. Draai die paard in de show en de beelden gaan swingen. Dans, vloer, chance, voer, is het een mooie medium.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 Raw, bass, one, DMC en en Ultra. Yo, die tijd was hype, hè? Ben je een met de muur? Weet dat je dan gaat. Als het deze draaien, want dit is mijn dansplaats. Ben je je Tekken 3 of check je Dragon Ball Z. En dik in hem openbaar of zeg je het lekker niet? Overdreven zijn een en gasten doen lekker jiggy. Lekkere chickies die chillen met billen weer uit de Ander deel van de 1 als guacamole, avocado. De tequila die ik wil is Don Julio Reposado.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 I take flight every time I hear a dub play. Jump in the whip, might pull up on the runway. Been on the grind from Monday to Sunday. When I'm on a mic, you know it's only going one way. I take flight every time I hear a dub play. I take flight every time I hear a dub play. Like you know it's only going one way. I take I take flight every time I hear a dub play. Like you know it's only going one way. I take I take flight every time I hear a dub play. Like you know it's only going one way. I take I take flight every time I hear a dub play. Like you know it's only going one way. I take dub play, dub play, dub play, dub play. Melt on tight, we about to take flight. side of some movies. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. Yeah, bitch, my side, of some movies. your ass out of the world. hier een berichtje binnenkomen van Marloes. En Marloes zegt, oh, toch nog een leuk feestje dit weekend. Nou Marloes, we hebben goed nieuws voor je. Zometeen, naar de klok van 10 gaan we gewoon nog een uur lang door. DJ JK, die staat te trappelen. En ik zie hier ook een berichtje binnenkomen van Lin. Lin die zegt, ik ben morgen jarig. Ik wil toch eh, nog wel even een feestje meemaken. Draai straks even een leuk plaatje voor me.